start. Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump dreigt niet bereid zijn om over vrede te blijven praten met Israël. Volgens Trump geeft Amerika de Palestijnen elk jaar enkele honderden miljoenen dollars aan hulpgeld. En krijgen de Amerikanen er niets voor terug. Geen erkenning en geen respect. Trumps reactie volgt op de boosheid van de Palestijnen over de erkenning door Amerika van Jeruzalem als de Israëlische hoofdstad. Dat is voor de Palestijnen onbespreekbaar en ze accepteren de VS niet meer als vredesonderhandelaar. In Sliedrecht is de afgelopen avond een jongen van elf gewond geraakt toen er vuurwerk in zijn hand ontplofte. De jongen is met oogletsel en verwondingen aan zijn hand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie had de jongen het vuurwerk op straat gevonden. Toen hij het aanstak ontplofte het meteen. Het dodental van het busongeluk in Peru is opgelopen naar 46. Er zijn zes zwaargebonden overlevenden en er worden nog mensen vermist. De bus raakte in het bergachtig gebied van de weg en viel zo'n 100 meter van een klif naar beneden en belandde op een strand vlakbij Pasamayo, ten noorden van de hoofdstad Lima. De bus in Peru zou van achteren zijn aangereden, waardoor de chauffeur de macht over het stuur verloor. Muziekstreamingsdienst Spotify wordt in de VS aangeklaagd voor het onrechtmatig aanbieden van nummers van onder meer de Black Keys, The Doors, Janis Joplin en Tom Petty. De uitgever, die de artiesten vertegenwoordigt, eist ruim 1,3 miljard euro van het Zweedse Spotify. Volgens het bedrijf betaalt Spotify willens en wetens te weinig auteursrechten voor zo'n 10.000 liedjes. Het weer. Het gaat steeds harder waaien en het regent.